11 uur. Katrien Straatman met het NOS York maakt zich na de zware sneeuwval van de afgelopen dagen op voor mogelijke overstromingen. De temperatuur loopt vandaag waarschijnlijk op tot 10 en morgen zelfs mogelijk 15 graden. Door het smeltwater en de verwachte regen vrezen de autoriteiten dat gebouwen zullen instorten. Volgens de gouverneur van New York zijn hulpgoederen naar het westen van de staat gebracht. Ook liggen er boten klaar om ingezet te worden als mensen moeten worden geëvacueerd. In een dorp op de bezette westelijke Jordaanhoever hebben onbekenden een huis in brand gestoken. Van de woning is weinig meer over. De Palestijnse inwoners van het dorp denken dat het dit werk is van Joodse kolonisten. Op de muren stond in het Hebreeuws dood aan de Arabieren. Of er inderdaad kolonisten achter de brandstichting zitten is niet duidelijk. De spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn hoog opgelopen na een conflict over bidden op de Tempelberg en een bloedige aanslag vorige week op een synagoge. In de Australische stad Sydney is een pasgeboren baby gered uit een afvoerpijp. Een groep fietsers hoorde gehuil komen uit een put naast de weg en schakelde de politie in. Het kind, een jongetje van twee tot drie dagen oud, was niet gewond, alleen onder voet. Met behulp van de ziekenhuisgegevens en onderzoek in de wijk is de moeder gevonden, een twintigjarige vrouw uit Quakers Hill, een voorstad van Sydney. Marion Barry, de oud-burgemeester van Washington, is overleden. De zwarte Barry werd in 1979 burgemeester van de Amerikaanse hoofdstad. Hij werd door de grote Afro-Amerikaanse gemeenschap in de stad op handen gedragen. In 1990 raakte Barry in opspraak toen hij werd gefilmd terwijl hij crack rookte. Hij zat een half jaar vast, maar eenmaal terug in de politiek werd hij in 1995 opnieuw gekozen voor een vierde termijn als burgemeester van Washington. Marion Barry werd 78 jaar. Het weer, vanochtend is het vrij zonnig, maar in de loop van de middag raakt het vanuit het westen bewolkt en later gaat het regenen.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 Underneath the swirling skies for all to see. the swirling skies to be zijn weer begonnen met het tweede uur van ZFM Jazz. Jazz. Welkom terug. Mijn naam is nog steeds David Habig. Eh, we zijn begonnen dus met Nora Jones Painter Song. Ja, deze wilde ik eventjes aanhalen aangezien ik gisteren dus op een workshop fotografie ben geweest. En eh, dat speelde zich eigenlijk af in een oude fabriekshal of iets dergelijks. Ehm, dit was inmiddels in gebruik genomen door, eh, met toestemming van de gemeente in Krommenie door ehm, graffiti artiesten. En het zag er echt geweldig uit. Ze hadden overal muurtjes of schotten opgebouwd. Het waren dus een heleboel, ehm, heleboel gangen als het ware. Met, eh, met eh, allemaal graffiti eh, op, de, op de muren. misschien een ideetje voor het oude dolfinarium of iets dergelijks. wij gaan verder met een andere van Noor Jones. En ik zei het in het begin al. Een knipoog naar de kerst. outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you drop so in. Baby, nice. I'll hold your hands. They're just like ice. My mother will start to Beautiful, worry. what's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace just a half a drink more. Put some records on while I pour.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 I ought to say no, no, Mind no, if I no. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. beste luisteraars, nog 20 werkdagen tot kerst. Baby, it's cold outside. Ja, de volgende artiest, uh, Alexi Murdoch. Ehm, hij is... Uh, ik zal hem er even bij pakken. Eh, hij is geboren op 27 december. Dus ietsje na kerst, 1973. Een Britse sing- en songwriter. Um, over het algemeen akoestische muziek en indie folk. hij verhuisde naar de Verenigde Staten en daar heeft hij aan de Duke University Philosophy eh, eh, eh, gestudeerd. Ehm, ik ken hem eigenlijk van een nummer dat hij dat niet hier op zijn, zijn site staat. All of All My Days. En dat nummer is afkomstig van een film die ik nogal wel redelijk vond. Het is een leuke, leuke kinderfilm eigenlijk, Real Steel. Uh, dat gaat over een, uh, een bokser die met zijn zoontje wordt herenigd. En eh, ja, het speelt een beetje in de toekomst af.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 Ik, heb nog steeds geen idee waar het over gaat. Maar eh, het is een aparte stroming van de muziek. Het zijn allemaal een soort van remixes waar, waar de noten niet meer op elkaar volgen. En eigenlijk waar lastig op te dansen valt. Vandaar. Take 5 dus, van Dave Brubeck. Dit was ook een nummer waar men niet op kon dansen. Dubstep is trouwens, even opgezocht... Uh, kenmerkend voor dubstep zijn de baslijnen die met een hoog tempo worden afgespeeld... waarvan de drums vaak op de helft ervan al zitten. Eh, ja, dus een, het is een elektronische eh, muziekvorm. Ehm, ik zal het jullie hier uh, besparen, want het is eh, nogal heftig. wij gaan verder naar, met Soot Sims en Utah Hip. Hip met Violets for Your Verse. We gaan verder met Johnny Rollins. Gabriella Aplin met Ghosts. Ja, tijdens het uh, urbexen, wat, eh, de, de, vorm van fotografie die ik eh, nu aan het oppakken ben... kom je vaak in panden die leeg staan, omdat er wordt beweerd dat ze spoken. Vandaar dat ik dit nummer eventjes opzetten. We gaan vandaag ZFM Jazz afsluiten met Chad Baker. Everything Happens to Me. nog een fijne zondag. En eh, tot de volgende keer. I make a date for God And you can bet your life it rains I try to give a party And the guy upstairs complains I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps. And when I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first, my heart thought you could break this jinx for me that love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool his heart that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air.